In het ziekenhuis van de VU in Amsterdam is de dichter en schrijver Simon Vinkenoog overleden. Hij werd vrijdagavond met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een hersenbloeding die hem fataal is geworden. Vinkoog schreef tientallen dichtbundels en was een veelgevraagd performer. Als wietambassadeur en oudste hippie van Nederland praatte hij graag en enthousiast over zijn drugsgebruik. Vinkenoog debuteerde op zijn 21ste in het jaar dat hij naar Parijs vertrok om daar voor UNESCO te gaan werken. In 1951 stelde hij de poëziebloemlezing Atonaal samen met werk van vernieuwende dichters die sinds die tijd de vijftigers werden genoemd. In 2004 werd Vinkenoog gekozen tot dichter des vaderlands... In de laatste jaren werkte hij samen met de eenmansband Spinvis. Simon Vinkenoog zou over een week 81 zijn geworden. Europa geeft voorlopig geen ontwikkelingsgeld meer aan Niger. Eurocommissaris Michel staakt de hulp uit protest tegen een poging van de president van het Afrikaanse land om langer aan de macht te blijven. De tweede en laatste termijn van de 71-jarige Mamadou Tanja loopt in december af. De oud-kolonel zegt dat het noodzakelijk is dat hij aanblijft om de belangen van het volk veilig te stellen. Hij heeft daarom het parlement en het constitutionele hof ontbonden. In een brief heeft eurocommissaris Michel zijn zorgen geuit over de situatie. Hoeveel ontwikkelingsgeld Niger nu misloopt is niet duidelijk. In het voetbalstadion van Kerkrade is gisteravond het Wereldmuziekconcours geopend. Het staat internationaal bekend als het belangrijkste festival voor de blaasmuziek. De pauk, het symbool van het concours, werd met een helikopter in het stadion van Roda JC afgeleverd. Het is een vierjaarlijks evenement waar 20.000 muzikanten uit de hele wereld aan meedoen. Er zijn onder meer show, mars en concertwedstrijden. Het Wereldmuziekconcours in Limburg duurt tot en met 2 augustus. Het weer vanuit het zuidwesten regen die zich in de loop van de ochtend uitbreidt. Smiddags geleidelijk droger en kans op zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS.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 Voor veel vluchtelingen begint dit gezegde voorzichtig werkelijkheid te worden. Ze keren terug naar huis, mede dankzij het succesvolle project Veilig Thuis in Zuid-Soedan. Van Coordate Mensen in Nood, Free Voice, Stichting Vluchteling en UNHCR. Het project is helemaal gefinancierd door de Postcode Loterij.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 Getting girls is how I live. Some ask the questions. Why am I so real? But they don't understand me or really working, tell me what to do. It's my life. Cause what I'm doing, I'm doing for you. Now, don't get me wrong, I'm really not suited. Legal trips is not my thing. All these strange relationships really gets me down. I see nothing wrong with spreading myself around. Yeah. mission. don't you see?